Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental na de explosies in een portiekflat in de Haagse wijk Mariahoeve staat nu op vijf. Er raakten ook vijf mensen gewond. Van hen zijn er twee slecht aan toe, zei burgemeester Van Zanen. Een van de anderen is nagekeken door de ambulancediensten, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoeveel mensen nog worden vermist is onbekend. De zoekactie gaat de hele avond en nacht door. Door de explosies en de daaropvolgende brand zijn vijf portiekwoningen volledig verwoest... en nog eens veertien woningen raakten beschadigd. Vanavond zijn er twee bewonersbijeenkomsten geweest... met onder andere Van Zanen, de brandweer en de politie. Het Syrische leger heeft de stad Homs opgegeven. Bronnen bij de rebellen en het leger zeggen dat militairen de stad aan de zuidkant verlaten. Media die het Assad-regime goedgezind zijn bevestigen dat. Hoge officieren zouden met helikopters zijn vertrokken richting de kust. Daar ligt de machtsbasis van president Assad. Ook zouden veel militairen zijn gedeserteerd. Aan de zuidkant van Homs ligt de snelweg naar Damascus... die op verschillende plaatsen in handen is van rebellen. Eerder veroverden opstandelingen de steden Aleppo en Hama. Andere rebellengroepen naderen de hoofdstad Damascus. Ondertussen wordt in Doha onderhandeld tussen ministers van Buitenlandse Zaken van landen in het Midden-Oosten, Turkije en Rusland om een diplomatiek einde te maken aan de crisis in Syrië. Kickbokser Rico Verhoeven heeft voor de twaalfde keer met succes zijn titel in het zwaargewicht verdedigd. In het stadion Gelredoom kwam hij in de derde ronde op achterstand tegen Levi Richters. Maar hij wist zich terug te knokken en won de partij nipt. Met ruim 20.000 toeschouwers was het het op één na best bezochte kickboxgevecht ooit in Nederland. Alleen het duel tussen Verhoeven en Badr in 2019 trok nog meer publiek. Het weer. Vannacht valt in het hele land af en toe regen.